het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De Tweede Kamer voelt er niets voor om extra geld aan Brussel te betalen als compensatie voor de brexit. Als de Britten niet meer meedoen scheelt dat de EU 13 miljard euro aan inkomsten. Nederland zou daardoor zo'n 750 miljoen euro moeten betalen. Maar bijna alle partijen in de Kamer zijn tegen een hogere Nederlandse bijdrage aan de EU. Ouders van 14 kinderen stellen de Nederlandse staat aansprakelijk voor de gevolgen van de inenting tegen de Mexicaanse griep. De kinderen kregen na de prik in 2009 de ernstige slaapziekte narcolepsie. Wie dat heeft valt spontaan in slaap en kan last hebben van slappe spieren en hallucinaties. Eén Vandaag meldt dat uit een onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het vaccinatiemiddel en narcolepsie. In Gorkum is een raadslid van GroenLinks uit de fractie gezet... omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Steun aan die partij staat diametraal tegenover de opvattingen van GroenLinks... zegt landelijk partijvoorzitter Meijer in een verklaring. Justitie in Zwitserland onderzoekt mogelijke fraude en witwassen door Frans Beckenbauer. Hij zou hebben gesjoemeld bij de toewijzing van het WK van 2006 aan Duitsland. Hij was toen voorzitter van het organiserend comité. Onder leiding van Beckenbauer zou Duitsland tussen 2002 en 2005 miljoenen Zwitserse frank hebben betaald om het WK binnen te halen. IS verbiedt scheidsrechters en voetbalwedstrijden, melden verschillende media. Volgens de terreurorganisatie zijn de regels van de FIFA in strijd met de strenge islamitische sharia-wetten. Om welke regels het gaat is niet duidelijk. In ieder geval heeft IS nieuwe bedacht. Zo zou een geblesseerde speler een compensatie kunnen eisen en wraak mogen nemen op zijn tegenstander. Het weer vanavond nog een tijdje vrij zonnig. Ook morgen eerst zon, in de namiddag en avond toenemende bewolking en kans op regen. Het wordt tussen 20 en 25 graden. Zaterdag schijnt de zon vooral smiddags, zondag eerst regen, maar later ook zon. En dit was het NOS Journaal. ZFM, is verkeersupdate. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 naar Amersfoort. Tussen naar de vesting en Eembrugge over 11 kilometer. De A2 Amsterdam-Den Bosch voor knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Op de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar. Vierde rijden tussen Raasdorp en Beverwijk. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik Wambacht en Sliedrecht-West. De A20 naar Gouda vanuit Hoek van Holland. Een ongeluk bij Moordrecht. 10 kilometer file vanaf Rotterdam-Krooswijk. A27 Gorkum Almere in de file tussen Houten en Wildhoven.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 Het uh, is vandaag alweer 1 september. En uh, waar gaan we het allemaal over hebben tussen 6 eh, en 8 uur vanavond. Nou, rond kwart over 6 de top 5 games. Rond half 7 het dier van de week met de naam Bailey. Rond kwart voor 7 het weer. En dan om 7 uur hebben we een kleine pauze. Want dan hebben we het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven het evenement in Zandvoort voor de jeugd. En rond half acht de top 5 films. Ik eh, ben deze keer ook live op Facebook te volgen. Dus eh, ga even naar mijn naam toe. Thomas de Jonge. Kan je gelijk live even meekijken. Kan je verzoekjes aanvragen. Eh, dus dat is heel leuk allemaal. Wij gaan natuurlijk ook heel veel lekkere muziek draaien.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 Baby, when mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. met Bailar. Uh, het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 films. Nee, dat zeg ik verkeerd. Top 5 games. Ja, een hele nieuwe top 5. Op uh, nummer 5 beginnen we dan maar. Daar staat de uh, Deus Ex. Mankind Divided. Op nummer 4 daar staat Forza Horizon 3. Deze komt uit op eh, de 23 september. Op nummer 3, Grand Theft Auto 5. Oftewel GTA 5. Ja, dan op nummer 2. Daar staat eh, Battlefield 1. En dan deze week op nummer 1. Die stond vorige week op nummer 3. Deze week dus op nummer 1. FIFA 17. En deze komt dan uit op uh, eh, 29 september.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 Ik heb inmiddels alweer de eh, volgende verzoekje. En die is eh, van Bobby. En dat uh, is het liedje The Ocean van Mike Perry en Shai Martin. Hier is hij voor jou, Bobby. You can be my guiding light.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 Vind ik niet erg hoor, dat vind ik juist leuk. En eh, dat liedje is van Bakermat, Uitzicht. Deze is aangevraagd door Ribba, dat is ook een DJ. En eh, hier komt hij dus speciaal voor jou. Bakermat met Uitzicht. inmiddels weer half zeven. Tijd dus voor het dier van de week. dier van de week is deze week eh, de, eh, Bailey. Bailey is een leuke jonge dame van ongeveer twee jaar. Bailey is in het voorjaar bij het asiel binnengebracht... Eh, samen met haar twee kittens. Haar kittens zijn inmiddels het huis uit... en nu is ook zij op zoek naar een leuke woning. Ze vindt de andere katten op de afdeling niet zo leuk... en dus is ze op zoek naar een huis zonder andere katten... maar met een tuin waar ze lekker in rond kan struinen. Naar mensen toe is ze lief en aanhankelijk en ze is ook nog heel speels. Bent u nou op zoek naar een leuke, makkelijke kat en heeft u geen andere katten in huis? Kom dan snel eens uh, kennis maken met Bailey. En het dierenthuis Kennemerland, Keeselstraat 5, de Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Ja, en wij gaan natuurlijk eh, gewoon weer lekker verder... En uh, heb jij nou nog uh, verzoekjes?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 Die is aangevraagd door, eh, door weer Bobby. Dat is eh, diezelfde jongen die net ook The Ocean aanvroeg. Het nummer ken ik zelf niet echt. Maar goed, we gaan zien wat hij heeft aangevraagd. Hier komt hij aan, speciaal voor jou, Bobby. En het uh, liedje heet uh, She Sells Sanctuary, als ik dat goed uitspreek. Ik ben heel slecht in Engels. Van de Cult. Ja, je hoorde de cult, aangevraagd door Bobby. Het is inmiddels uh, kwart voor zeven. Tijd voor het weer. Zie je het antwoord, weer beneden. Vanavond en komende nacht hebben we een eh, afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een matige naar zuidwest wind daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen zijn er wolkenvelden en in de ochtend trekken er weer enkele, enkele buien over de regio. Geregeld schijnt ook de zon en eh, bij een meest matige zuidwestenwind zegt de temperatuur naar de 22 à 23 graden. Zaterdag is er een eh, buienkans, maar ook geregeld zon. Zondag valt er geruime tijd regen en maandag is er weer kans op enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is vooral zondag duidelijk aanwezig. En de temperatuur stijgt op alle drie de dagen naar waarde tussen de 20 en 22 graden. Na maandag is het licht wisselvallig met geregeld zon, maar ook kans op enkele bui. Zoals de weerkaarten er nu voor liggen is er vooral rond woensdag kans op buien. De temperatuur blijft op eh, niveau met de eh, kwikstanden tussen de 20 en 25 graden. Dat was het weer. voor. Baby, this is what you came for.